uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Nieuwegein is een grote politieactie bezig. De politie heeft bij invallen in verschillende woningen mensen gearresteerd. Ook in andere gemeenten zijn invallen geweest... maar daarover wil de politie nog niets kwijt. Volgens de Telegraaf zouden de invallen te maken hebben met een drugsoorlog in de onderwereld. Een meisje van 15 blijkt de bestuurder te zijn geweest van een auto die betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Limburg. Dat meldt de regionale krant De Limburger. Het ongeluk gebeurde in maart in het Limburgse Echt. Een auto met vier jongeren botste tegen een boom. Eén minderjarig meisje kwam om, een ander meisje raakte zwaar gewond. De bestuurster en haar broer bleven ongedeerd. De broer van 29 nam na het ongeluk meteen de schuld op zich. Maar uit filmpjes van vlak voor het ongeluk is gebleken dat het meisje van 15 achter het stuur zat. Zij en haar broer zullen allebei vervolgd worden. De broer van Fethullah Gulen, die volgens de Turkse regering achter de mislukte staatsgreep zat, is veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. Gutbettin Gulen moet tien en een half jaar de cel in, omdat hij volgens de rechter schuldig is aan lidmaatschap van een gewapende terroristische organisatie. In 2016 was er in Turkije een bloedige koepoging. De broer van Gulen heeft volgens de rechtbank mensen opgehitst om aan de staatsgreep mee te doen. Veel websites zijn nog altijd slecht toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Twee jaar geleden is dit probleem ook al eens onderzocht... maar sindsdien is er weinig veranderd, is de conclusie. Van de websites van grote bedrijven die zijn onderzocht... scoort alleen eBay goed. Bij de sites van onder andere Albert Heijn, Coolblue en Marktplaats... hebben blinden en slechtzienden moeite hun weg te vinden. Het weer nog vandaag is het bewolkt met nu en dan regen of motregen. Tegen de avond wordt het vanuit het noordwesten weer vaker droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noordoosten kans op een bui. Het wordt maximaal 14 of 15 graden. En vanaf donderdag wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een drukke ochtendspits en vooral veel vertraging door ongelukken... zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag... drie kwartier vertraging tussen Burgerveen en Soeterwoude Rijndijk. Op de A7 Hoorn-Zaandam een kwartier tussen Hoorn en Purmerend Noord. Op de A9 zijn de rijstroken weer open vanaf Alkmaar naar Amstelveen.